een Klomp met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat D66 en het CDA in de volgende fase van de kabinetsformatie met elkaar gaan praten over de inhoud. Volgens ingewijden is het een serieuze optie om daarmee te beginnen... om te kijken waar die twee partijen elkaar kunnen vinden. En daarna kunnen andere partijen aansluiten. In Oekraïne komt een groot onderzoek naar corruptie in de energiesector. Twee anticorruptiebureaus zeggen dat er een groot omkoopschandaal aan het licht is gekomen... bij het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie. Er zou 100 miljoen dollar zijn weggesluist. President Zelensky wil dat iedereen die bij de corruptie betrokken is bestraft wordt. De fractievoorzitter van de BBB in Flevoland stapt op omdat ze veroordeeld is voor visserijfraude. Anja Keuter kreeg een taakstraf en haar visbedrijf moet een boete betalen van 10.000 euro. Er is gevist met te lange netten en er is gesjoemeld met merktekens op de netten. Keuter stapt nu op omdat ze de BBB niet wil belasten met de zaak. Een van de grootste moskeekoepels, K9, wil dat er een nationaal coördinator komt die zich richt tegen islamofobie. Dit vanwege toenemende bedreigingen aan het adres van moslims in Nederland. Zo kreeg deze week een moskee in Emmerloord nog te maken met bedreigingen en intimidatie. De Turkse voetbalbond heeft meer dan duizend spelers uit de hoogste vier divisies geschorst in een groot gokschandaal. Een van die spelers kwam vorige week nog in actie voor Galatasaray in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Ook zijn acht mensen opgepakt. Eerder werden al zo'n 150 scheidsrechters geschorst door de Turkse voetbalbond... omdat ze geld hadden ingezet op wedstrijden in Canada zijn de mazelen weer helemaal terug door de dalende vaccinatiegraad. Het land krijgt de ziekte maar niet onder controle. En verliest daardoor na bijna 30 jaar de status mazelenvrij. Sinds de coronapandemie laten steeds minder Canadezen hun kinderen inenten tegen de mazelen. Het weer, hier en daar nog wat regen.